Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje moet je voortaan echt ja zeggen voor seks. Ze hebben daar een nieuwe sekswet met de naam alleen ja betekent ja. Er is dus echt duidelijk toestemming nodig voordat je met iemand naar bed gaat. Alle andere gevallen worden in principe gezien als verkrachting... waar je 15 jaar de cel voor in kan gaan. Er staat nog meer in die nieuwe wet, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Bijvoorbeeld ook vrouwen die last krijgen van mannen op straat die ze lastigvallen. Ook die komen voor in deze wet. Reclame voor porno wordt verboden. Jonge jongens, scholieren die zich eh, schuldig maken aan misbruik van meisjes... krijgen verplicht seksuele voorlichting. Nou, het staat allemaal in de wet. Ook economische steun voor slachtoffers. En het is toch een vrij uitgebreid pakket. De wet is ingevoerd na een heftig verhaal een aantal jaar geleden. Een groep mannen werd toen vrijgesproken in een groepsverkrachtingszaak. Kort Daarna braken in heel Spanje grote protesten uit. De politie in Winterswijk in Gelderland heeft vanochtend een inbreker neergeschoten. Agenten betrapten hem tijdens een inbraak waarop hij een wapen pakte en de agenten bedreigde. Agenten losten eerst waarschuwingsschoten. Toen dat niet hielp werd de man neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis. Twee maanden geleden stonden we in het hokje om te stemmen voor de gemeente. Het AD heeft dus even geteld hoeveel vrouwen er waarschijnlijk gaan besturen. En dat valt tegen. In 46 van de ruim 150 gemeenten zijn alleen mannelijke wethouders voorgesteld. Van het totale aantal wethouders is iets meer dan een kwart vrouw. En eerder deze week hadden we ze al in het nieuws. Feyenoord-fans die nog voor de Conference League finale een overwinningstatoeage lieten zetten. Een van hen, Edwin, zat gisteravond bij half acht. Hij liet zijn been zien waarop nu de tekst staat... Feyenoord winnaar Conference League 2022. Ik was ervan overtuigd dat ze zouden gaan winnen. En ik had niet echt het gevoel dat ze zouden gaan verliezen. Nee, maar dat gebeurde dus wel. De tatoeëerder kreeg de vraag... was het een idee geweest om Edwin even te vragen... wacht een dagje. Ja, dat is een eh, heel goed idee. Maar ik tatoeëer al 32 jaar... en ik heb al, al die jaren zo fijne supporters meegemaakt. Aan de lopende band, ze willen dat gewoon. Het is eh, emotie, het is, uh, wat ik net zeg, optimisten. Ze doen het gewoon. Edwin gaat ervan uit dat het tattoo volgend jaar alleen een kleine aanpassing nodig heeft. Dat 2022 dan moet worden veranderd in 2023. Het weer dus een bewolkte dag vandaag met in het noordoosten kans op een bui. Het waait flink, het is ook fris, zo'n 16 graden. Morgen nog een gaatje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd enige vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest heeft een bestelbusje in brand gestaan...